Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan op heel wat bijzondere plekken stemmen vandaag. In bioscopen bijvoorbeeld, musea, ook in een tal van hogescholen. Bij de Haagse Hogeschool hebben ze zelfs twee stembureaus. Gerund door studenten zoals Hein. En het lekker ook van deze plek om hier te gaan stemmen is natuurlijk... joh, eh, ik ben even klaar met school, ik stem gewoon en dan is het gewoon gebeurd. En ook gewoon heel leuk om eh, andere studenten te zien... en eh, dat veel mensen komen om te stemmen. Dat vind ik ook wel leuk, want ik moet straks ook nog stemmen. En denk ik, ja, ik heb er eigenlijk al zin in om straks ook lekker mijn stem uit te brengen. Ja, welkom komt Hein veel studenten tegen tegen die bij hem willen stemmen... maar dat niet mogen omdat ze in een andere gemeente wonen. En zij moeten dus alsnog thuis stemmen. Een nieuw vaccin tegen malaria komt als eerste beschikbaar in Cameroen. Malaria is een van de meest dodelijke ziekten in Afrika. Elk jaar overlijden er volgens de WHO 600.000 mensen aan. Het nieuwe vaccin zal in Cameroen binnen een paar maanden worden gebruikt... vooral bij jonge kinderen. Volgend jaar krijgen ook mensen in negen andere landen een prik. De Schotse voetbalclub Celtic moet een boete van bijna 18.000 euro betalen aan de UEFA. Tijdens een Champions League wedstrijd in, eh, eind oktober zwaaiden supporters met honderden Palestijnse vlaggen. De Europese Voetbalbond vindt dat provocerend en aanstootgevend. Celtic had de fans nog gevraagd om de vlaggen thuis te laten, maar daar gaven ze dus geen gehoor aan. En hij wordt over een paar dagen 39, is bezig met zijn 21ste seizoen in de NBA... en blijft maar de basketbalrecords verbreken. LeBron James, hij is al topscorer alle tijden in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Maar nu doorbreekt hij een magische grens. With that last three, he just passed 39.000 in his career. <laughs> a whole bunch of points, boy. <laughs> That's a whole bunch. 39.000 punten dus. LeBron James is de eerste speler in de NBA ooit die dat voor elkaar heeft gekregen.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 Bij de laatste verkiezingen voor corona in 2017 was de opkomst rond dit tijdstip wat hoger, 43 Drie kiezers in Almere Poort hebben na het stemmen hun stempas weer teruggekregen, meldt Omroep Flevoland. Dat was een fout van een van de vrijwilligers. De gemeente noemt de actie niet meer dan onhandig. Cameroen is het eerste land ter wereld dat het nieuwe malaria-vaccin officieel gaat gebruiken. Het vaccin is vier jaar lang getest op kinderen. Malaria is nog steeds een van de meest dodelijke ziektes in Afrika.